Drie uur. Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander is in de troonrede uitgebreid ingegaan op de internationale situatie en op de gevolgen daarvan voor Nederland. Hij zei dat de vliegramp met vlucht MH17 en de situatie in Oekraïne en het Midden-Oosten duidelijk maken dat alles met alles samenhangt. De koning benadrukte dat de regering meer geld uittrekt voor defensie. En verder zei hij dat Nederland voorzichtig de weg omhoog vindt en nieuwe bezuinigingen niet nodig zijn. De oppositie reageerde kritisch. D66 en CDA missen een lange termijnvisie. En SP vindt het schandalig dat het woord armoede er niet in voorkwam. Regeringspartijen VVD en PvdA reageren veel positiever. Zij zien reden tot optimisme, maar wel gepaard met voorzichtigheid en realisme. Bij schietpartij in een rechtbank in de Deense hoofdstad Kopenhagen is een dode gevallen. Een tweede slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Volgens ooggetuigen werd vanochtend vijf of zes keer geschoten. De dader wist te vluchten, maar werd later door de politie opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Mogelijk gaat het om een familiedrama. De Rekenkamer gaat de kwaliteit van schoolgebouwen onderzoeken. Er is al langer discussie over. In Nederland staan ruim 10.000 schoolgebouwen. En vorig jaar bleek dat er miljarden euro's nodig zijn voor achterstallig onderhoud. De Rekenkamer wil onder meer weten of een schoolgebouw groot genoeg is. Of er genoeg plaats is voor leerlingen om zelfstandig en in groepen te werken. En of er genoeg frisse lucht is. Leerlingen, hun ouders en leraren kunnen van de volgende week op internet een enquête daarover invullen. Het weer, afwisselend zon en wolken. In de loop van de middag een enkele bui, vooral in het noorden en het midden van het land. Het is 21 tot 24 graden en het waait zachtjes uit het oosten tot noorden. Morgen kleine kans op een bui en dan is het 23 tot 25 graden. Dit is het. En verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB.